Dijkers met het NOS Journaal. De burgemeester van Tchernihiv in het noorden van Oekraïne zegt dat de situatie in zijn stad ernstig is. Tchernihiv wordt omsingeld door Russische troepen, waardoor de stad een humanitaire ramp meemaakt. Er is volgens hem geen stroom of water en de infrastructuur is volledig verwoest. Ook het ziekenhuis in de stad zou volgens hem herhaaldelijk zijn beschoten omdat er geen veilige vluchtroute met Rusland is overeengekomen... kunnen inwoners ook niet de stad verlaten. Rusland is er nog niet in geslaagd om controle te krijgen over het luchtruim boven Oekraïne. Volgens het Britse ministerie van Defensie blijft het Oekraïense leger erin slagen om het luchtruim met succes te verdedigen. De Russen vertrouwen voor aanvallen op Oekraïnse doelwitten daardoor vooral nog steeds op lange afstandswapens die vanaf het Russische luchtruim zijn gelanceerd. De voetganger die gisteren in het centrum van Ede opzettelijk zou zijn aangereden is overleden. Volgens de politie gaat het om een man van 64 jaar uit Gaanderen. Hij werd gisteren zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht... nadat hij door een vrouw was aangereden, mogelijk met opzet. De automobilist is aangehouden. Gisteren zeiden, dat de vrouw, zeiden getuigen dat de vrouw meerdere keren over het slachtoffer heen had gereden. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak en de toedracht van de aanrijding. Het gevecht tussen kickboxers Badr Hari en Arkadius Wrozek is, van, is na twee van de drie rondes gestaakt. Het duel moest noodgedwongen worden gestopt na rellen op de tribune van de arena in het Belgische Hasselt. Fans gooiden onder meer met stoelen naar elkaar. Kickboxer Wrozek probeerde de onrust nog te sussen, maar omdat dat niet hielp... besloot de organisatie op advies van de politie om de wedstrijd te staken.